Waarmee ze onder andere bekendheid verwierp met Stay With Me Till The Morning van het album The Young Amadeus. Brown was de vrouw van zanger Joe Brown en moeder van zangeres Sam Brown. Vicky Brown overleed in 1991 aan kanker. In Sertogenbosch is als eerbetoon aan haar het Vicky Brown House gesticht. Het is in Nederland de eerste inloophuis voor volwassenen en kinderen met kanker en hun naasten. Ik draai voor u achterin volgens Can't Let Go, Old Man, Stay With Me Till The Morning. Veel plezier. to understand. Sporty Tuesday. Geen zin om stil te zitten? Dat hoeft ook niet, dankzij de wekelijkse sportinstuif. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen op donderdagmiddag meedoen met Sporty Tuesday. Elke donderdag van 3 tot 4 uur in de gymzaal van de Blauwe Tram. Er komen allerlei sporten en spelletjes voorbij tijdens de instuif. Van trefbal tot verstoppertje en van kickboksen tot voetbal. Zorg voor makkelijk zittende kleding en zaalschoenen. Kom langs en werk je lekker in het zweet. De sportentuin is gratis en voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Je hoeft niet van tevoren aan te melden. En zoals ik al zei, het is donderdag van 3 tot 4 uur. In de blauwe tram. Boys On. Love Me For A Reason. Al jaren staat dit nummer nummer 1 in de top 2000.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 De band werd opgericht in Oslo in 1982 en de naam van de band ontstond toen de leden de ABBA-song Knowing Me, Knowing You hoorden. Daar kwam AHA in voor. Hun debuutsingle, Take On Me, werd een grote hit. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Mede door de bijzondere videoclip die veel op MTV gespeeld werd. Na twee populaire albums ging de verkoop enigszins achteruit. Maar AHA bleef met succes muziek maken. AHA heeft het record op zijn naam staan van de meest betalende bezoekers op een eigen concert.